uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Dat zeggen reddingswerkers en activisten. In de wijk, die in handen is van de oppositie, zouden zo'n 80 mensen gewond zijn geraakt. Het chloor zou in bomvaten hebben gezeten. Een Syrische mensenrechtenorganisatie heeft een video op internet gezet... waarin kinderen te zien zijn die zuurstof toegediend krijgen... De regering van president Assad heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. In eerdere gevallen zei de regering stevast dat het leger geen chemische wapens inzet. Een groep huisartsen, seksuologen en een abortusarts heeft het ministerie van Volksgezondheid voor de rechter gedaagd vanwege onduidelijkheid over de abortuspil. Met het middel kan een zwangerschap binnen 6,5 week worden afgebroken. De inspectie zegt dat huisartsen strafbaar zijn als ze de abortuspil voorschrijven. Maar volgens de medici is er in ieder geval één pil die ook volgens de huidige wet legaal is. Steeds minder Franse moslims sluiten zich aan bij terreurgroep IS. In de eerste helft van dit jaar waren het er 18 en vorig jaar waren het er in dezelfde periode 68. Volgens minister Cazeneuve van Binnenlandse Zaken komt dat vooral door de verliezen die IS leidt in Syrië en Irak en door de Franse antiterrorisme maatregelen. Frankrijk heeft de grootste moslimbevolking in Europa. De Franse vrouw die elf jaar geleden als eerste ter wereld een gezichtstransplantatie onderging is overleden. De vrouw die 49 jaar is geworden had een nieuw gezicht gekregen nadat ze door een hond ernstig in haar gezicht was gebeten. Ze is mogelijk overleden door de zware medicijnen tegen afstotingsverschijnselen, waardoor ze kanker had gekregen. Het weer, het wordt vandaag zomers met vanochtend eerst plaatselijke mistbank. Het wordt vanmiddag rond de 25 graden met weinig wind uit het zuidoosten. Morgen wordt het nog iets warmer.